Dit is Lim FM 91.7. Met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM. De andere radio. The most popular tune on Lim's phenomenal top 10 this week hmm, is. Number one. The number one tune this week. Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Je me sens pas bien quand t'es pas là. Quand t'es pas là, je suis comme malade. J'ai pas besoin de prendre un calmant. Quand je suis pas bien, tu me soignes par des câlins. J'ai dit au monde, t'es ma nana. Aussi parfaite que ma maman. Je demande ta main à ton papa. Tu t'inquiète pas, dis-lui bien je suis incapable de partager ta vie. Sous le même toit de la baisse. Couler dans Anka je vous quand toute la vie Je veux partager ta vie Sous le même toit de la veste Où les au bolide Anka Moukoun Joue quand toute la vie Ring ding Me no beauty Naka yo me no one play You take me take me na yo king Ring ding Saumuru Na focus Make money Rise up Me anger you must enjoy, live the life. T'es pas comme toutes les filles, non. Toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les filles, non, chérie. Toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non. Toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, chérie. Toi t'as un truc en plus. Toi t'as un truc en plus. energy, good vibes. So you bring into my life. Happiness, money, no man buy. God who bless me, make me find you. Baby, believe me, you know me weakness. Can't believe it. You make me fall in love again. Oh, again, again, oh, again, again, oh, again, again. Hey, man, alongside JD, ding, ding. Sous le même toit de la villa, j'ai pas si t'as je veux que tout là Ce que tu m'as fait sentir, ouais J'arrive même pas à le décrire Dans tes chambres c'est chic, tu me chicotes J'arrive même pas à le décrire Ce que tu m'as fait sentir, ouais J'arrive même pas à le décrire tes chambres c'est chic, tu me chicotes Je me dis que c'est pas possible T'es pas comme toutes les filles, non Toi t'as un truc en T'es pas comme toutes les filles, non chérie, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non chérie, toi t'as un truc en plus. Toi t'as un truc en plus. Limbs Phenomenal Top 10 this week is. number one tune this week. Me, after drive, and follow. Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info at limfmsu.com Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio. Het is 7 minuten over 7. Goedemorgen. Fabwakas Ranang. morning Suriname. Bonjour, ça va bien? Seria, ik voel me lekker. Salam alaikum. Once again, goedemorgen vanuit de studio van 91.7 limfmzu.com. Mijn naam is Sherman moet vandaag wederom in de studio. En samen met u doen we het tot 12 uur. Wat doen wij? Hoor je straks wel. In my how are you doing? Are you feeling okay? Zeg ja, ik voel me lekker. Come on my Naples, how are you doing? Are you feeling okay? Dit Maya Faigo. U weet al wat er gaat gebeuren hier bij Lim FM. Vanaf 7 uur tot 8 uur doen we de opgewekte hits. Om 8 uur gaan wij naar een andere room. 12 half negen doen we met de complimenten van Capsalon. jullie 30 Minutes of Love hier on Lim FM. Vandaag wederom een nieuwsuitzending om 10 uur, herhaling om 12 uur. Tussendoor nieuwsjes gehaald van het net. Vergeet niet om 9 uur het Caribisch nieuws hier op Lim FM. En gewoon alles wat je nog wilt weten, wilt horen, moet je gewoon hier zo krijgen. zal je hier krijgen. is de een voor de laatste dag van de maand mei. Het is 30 mei 2024, een donderdag. vandaag zonnig begonnen. Later op de dag vertel ik u wel wat we allemaal kunnen verwachten als het om het weer gaat vandaag. De mensen die iets te vieren hebben, de mensen die jarig zijn, is dus Masa Oponanga Priziri. We hebben genoeg voor u straks op de playlist. En zeker ook de mensen die ziek zijn opgestaan of niet eens uit de bed kunnen omdat ze zich niet lekker voelen, geen probleem. Van harte beterschap toegewenst vanuit het team van Lim. En zeker voor u hebben we straks ook zonding. We gaan eh, rollen. De mensen op weg naar school, de mensen op weg naar het werk. Of zeg maar de mensen op weg naar hun junta, hun hustle. Die kregen sowieso de juiste push om vandaag gewoon een mooie en een gezellige en bovenal een productieve dag te maken van deze 7. U krijgt een City of Love. Dan is het de enige plek op de wereld, hè. Nergens anders dan eh, jouw eigen Zwiti Zranakondri. En het liefst de City of Love is Paramaribo. उदाय din न na na छल दी din na न na ना kurti. Kurti Deze heel speciaal voor de mensen in de bus op weg naar school. De mensen in de bus op weg naar het werk. Het is Travassi met... Wauw. Good morning. En die applicatie laat me weten dat het vandaag wederom een regenachtige dag wordt. Met vanaf regen neerslag om 11 uur. Nee, vanaf 10 uur op verschillende plekken in Paramaribo. lijkt het alsof het rustig wordt. Of dat het droog wordt. Maar niet voor lang, want na tien uur dan hebben we... Ja, klinkt het een beetje mooier rond 12 uur. Maar let op, vanaf 5 uur in de middag wordt weer regen verwacht. En het kan aanhouden tot de volgende ochtend, zoals we de afgelopen avonden hebben gezien en het hebben meegemaakt. Het is non-stop rain. En ook non-stop spang eddy. Vooral voor de mensen die zitten waar eh, ze weten dat ze snel, heel snel al eh, schade hebben, last hebben, de dupe zijn van wateroverlast. Kiss baby, kiss baby. shukumisa umzimba eh, eh, eh, masikhohlwe ngenkinga sekubalisela masikhuphula imizwa shukumisa umzimba Goma oh, Sava, Goma oh, Sava, Nana, Aye Sava, Aye Sava, Nana. Goma oh, Sava, Goma Sava. ça va. Ah, yeah, ça va. Ah, ça va. Ah, ça va. van? ¿Cómo van? American. Ni hao. Assalamu alaikum. ¿Cómo estás, amigo? Namaste. ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça Tubumisu Msimba na kukosi ni ujinga, sikutaka kwenda gani ni kujiumiza, pende atakupenda. Oh, masava. Oh, masava. ça va Comment ça va Comment ça va Comment ça va Aya ça va Aya ça va Aya ça va Aya ça va Aya ça va Ituwe sanbonani Ambana machute sekpeteti Kafila ntona wena unjani Ayu wena niti velifunani Ayu vezongi sanbonani wena majita sekufetheti ngaphila ntwana wena unjani ayi wena ngithi vele unani ayi bezongi sa sa saba sa sa saba sa sa saba ay ay tata koma saba koma saba koma saba koma saba aya saba aya saba Makkelijk verteld hoe gaat het? Como ça va? Aan de andere kant zeg je gewoon ça va bien. Of ik hoor aya ah Dat betekent dat het goed gaat. Dit uur heb ik nog een stevige, eigenlijk zou je zeggen, kaseko in Japan. Ik heb ook eh, eentje van Mariah Carey dit uur. Dus gelijk na de commercial break doen wij dan een stevige kaseko. En die pokoe, eh, ja, die pokoe hebben ze ergens in Japan opgenomen. Ik ben benieuwd, jij ook. Blijf luisteren naar de commercial break. Toy Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een topassortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira 466. Choice, still unbeatable. ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee? Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen. Geen probleem toch. Op de begane grond van Kerpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters. Serieus? Dat is ideaal. Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekker kopje koffie drinken in de Tasty Café. Ja man! Echt een one-stop shop. Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kerpalani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpalani. save and enjoy. minuten voor half acht. Ik zeg, we gaan naar Japan. Maar niet zomaar omdat we ook daar de Surinamer hebben, hè. Later op de dag vertel ik u wel wie we allemaal daar hebben.